Trudy Vendrig met het NOS-journaal. Op het museum deze tijd de officiële huldiging van de nieuwe landskampioen Ajax. De Amsterdamse voetbalclub sleepte de titel vanmiddag voor de dertigste keer in de wacht door een 3-1 overwinning op FC Twente. In de stad is de sfeer volgens de politie goed en voor zover bekend zijn er geen onregelmatigheden. De organisatie had te laten weten dat de politie bij wangedrag direct in actie komt en dat het OM een lik-op-stuk beleid toepast. De binnenstad van Enschede, waar 40.000 mensen op de been waren, stroomde na de wedstrijd snel leeg. De spelers van Twente komen rond 8 uur aan op de vliegbasis Twente. Daarna volgt in een open bus een rijtour door Enschede. Morgen wordt de club gehuldigd voor het winnen van de KNVB-beker. Op de Oostzee bij Zweden ligt een cruiseschip stil doordat beide hoofdmotoren zijn uitgevallen. Het schip MSC Opera van een Italiaanse rederij heeft bijna 2100 mensen aan boord, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens een Nederlandse passagier gaat de hygiëne aan boord hard achteruit. In het NOS Radio 1 journaal zei hij dat toiletten overlopen en dat het ontzettend stinkt op het schip. Passagiers gooien hun ontlasting in plastic zakjes overboord, zei hij. Het schip wacht nu op sleepboten om naar een Zweedse haven te worden gesleept. De passagiers dus zouden tien dagen met het schip varen met Southampton als begin- en eindbestemming. De man die was opgepakt na de vechtpartij bij een kickboxgala in Hoorn is weer op vrije voeten. Volgens de politie had de man van 20 niets met het incident te maken. Gisteravond ging het tijdens de wedstrijd mis toen twee kickboxers zich onsportief hadden gedragen. Het publiek ging zich met de wedstrijd bemoeien en dat ontaarde in een grote vechtpartij. Een man van 29 uit Leeuwarden raakte ernstig gewond. Zeven anderen hadden lichtere verwondingen. Het weer. Vanavond overwegend droog. In de nacht kans op wat regen en minimumtemperatuur van een graad of 10.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 Oh, I believe. yesterday. Suddenly, I'm not half the man. yesterday goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> Goed, ja. We hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk uh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens eh, uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders rek je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je nee, hoe het gaat natuurlijk, hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend En op 4 Salvador Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilveren Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, vind, ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben Dit dorp ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En er dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor mij zou gaan? Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Ah, vous permettez, monsieur j'emprunte votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare. Nous volons par-delà les violons. On doit vivre entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien Regardez, parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur promettons d'être sage comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. juste avant, avant le mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona, I Ramona, they're ringing out our song of love. I bless you, bless you, and bless the day you told me to get. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day is done, you'll hear my call. For. bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? if you see the wonder of a fairy tale you can take the future even if you fail Ja, nou. dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat we dat? Nou, Joop? Anifert Björn. Weet ik veel wat dat... <laughs> Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I Have A Dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, eh, van Evergreens van mm. Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduwmo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert. Inderdaad, met de jong van. de luisteraars thuis, eh, Joop van Ness heeft zijn bril vergeten. Dus eh, <laughs> hij is een beetje, hij is een beetje, zijn we een beetje te plagen hier Muziek.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 real let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kid. it doesn't matter what you are. Tongue, skins, rastas, wolves, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch your ride with us. Cause we're on the last freedom located out of nowhere city. We haven't even told our parents what time we'll be back. So put on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying. know where the toilets are? Mike, there's all this money really had to go to charity. Not Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, <laughs> great joke, your majesty. am myself crying, talking, sleeping. charity. dat waren de Young Ones met uh, Cliff Richards, uh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat leef je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're man to turn the jukebox way down low And you can tell your friend there with you He'll have to go Whisper to me, tell me do love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can't say the words I want to hear while you're with another man answer yes or no, darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way have all I to take your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas had het over. nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kant. Tempo doel Jan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei vaar varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperboomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Sublie hij komt ook nooit meer langs. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kassian, het is voorbij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trembling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his my soul to answer him did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step Along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there van gehoorzaamheid, dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live uitzending van Rollen ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley en dus de Rockers, Rock Around the Clock.